Zit van der Linde met het NOS-journaal. Feyenoord is door naar de finale van de Conference League. De club speelde vanavond gelijk tegen Olympique Marseille met 0-0. En dat was genoeg na de 3-2 winst in de Kuip van vorige week. In het centrum van Rotterdam wordt inmiddels groot feest gevierd. De finale tegen AS Roma wordt 25 mei gespeeld in Tirana. Voorafgaand aan de wedstrijd zette de politie van Marseille traangas in tegen Feyenoord-supporters. Dat gebeurde toen er een paar hekken omvielen bij de fanzone. Er waren ruim 3000 supporters naar Marseille afgereisd om bij de wedstrijd te kunnen zijn. In de Israëlische stad Elat zijn vanavond zeker drie mensen om het leven gekomen bij een aanslag. Ambulanceverpleegkundigen zeggen tegen Israëlische media dat minstens vier anderen gewond zijn geraakt. De slachtoffers werden aangevallen door twee mannen met een bijl of een groot mes en met vuurwapens, zeggen ooggetuigen. Vanwege de Israëlische onafhankelijkheidsdag was het erg druk op straat. De burgemeester van Elat zegt dat er een klopjacht gaande is... en heeft inwoners gevraagd om in hun huis te blijven en deuren op slot te doen. Bevrijdingsdag is afgesloten met het 5 mei-concert in Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren daarbij aanwezig. De hele dag waren er bevrijdingsfestivals. In 14 steden waren meer dan 300 optredens te zien. Voor het eerst sinds de coronapandemie kon de Nationale Feestdag weer zonder beperkingen worden gevierd. Ook was er aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Op alle podia hielden sprekers uit Oekraïne een voordracht. Het weer, het koelt af naar een graad of 6.